Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Waalwijk is een vrouw omgekomen nadat ze de snelweg was overgestoken... en werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen. Het is niet duidelijk waarom ze de snelweg overstak. De snelweg is afgesloten voor onderzoek. In Berlijn hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het Israëlische geweld in Gaza... Volgens de politie waren er vanmiddag zeker 60.000 mensen op de been. De organisatie heeft het over ruim 100.000 mensen. Het is de grootste pro-Palestijnse demonstratie in Duitsland tot nu toe. De demonstratie was georganiseerd door een samenwerking van 50 organisaties. Volgens de politie is het protest zonder grote problemen voorlopen. Bij een andere, kleinere demonstratie verderop in Berlijn greep de politie wel in. Daar werden zo'n 40 mensen aangehouden. Een Belgische vrouw die verdacht wordt van de moord op haar baby... is in haar cel onverwachts opnieuw bevallen. Niemand wist dat ze zwanger was. Het proces tegen de vrouw is vrijdag begonnen. Ze wordt ervan verdacht dat ze zeven jaar geleden... de pasgeboren baby zou hebben verstikt... en verstopt in een reiskoffer in haar ouderlijk huis. Vannacht vroeg ze in haar cel om hulp... en een arts stelde al snel vast dat de vrouw weeën had. Ze is naar het ziekenhuis gebracht om te bevallen... Jeugdzorg zal beslissen wat er met de baby gebeurt. Door de bevalling loopt het proces in België mogelijk vertraging op. De Nederlandse honkballers zijn voor de 25e keer Europees kampioen geworden. In Rotterdam werd Italië met 6-5 verslagen. Oranje stond al vaker in de finale tegen de Italianen. Het was de 27e keer in 38 edities dat de twee landen streden om de Europese titel. Het weer op steeds meer plekken klaart het op. De temperatuur zakt naar tussen de 6 en 11 graden. In het noorden en oosten kan mist ontstaan.